Femke met het NOS Journaal. Alle Nederlandse rijbewijzen worden vanaf morgen in Veendam gemaakt. Eerst deed een commercieel bedrijf in Haarlem dat... maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de roze pasjes zelf gaan maken. Dat is goedkoper en veiliger, zegt de RDW. Het gebouw van de RDW wordt nu wel streng bewaakt... om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gestolen. De oppositie in de Tweede Kamer is verrast door de omvang van het belastingtegenvaller voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders. Die moeten volgend jaar nog 3 tot 700 euro terugbetalen aan de Belastingdienst of ze krijgen minder terug. En die naheffingen zijn het gevolg van een wijziging uit het begrotingsakkoord van vorig jaar. D66-Kamerlid Koolmees zegt dat wel bekend was dat er een probleem was, maar niet dat het zo groot was. En CDA-Kamerlid Omtzigt verwijt het kabinet dat het niet duidelijk heeft gemaakt om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zouden zijn. De Hongaarse premier Orbán heeft het omstreden plan voor belastingheffing op het gebruik van internet ingetrokken. Op de staatsradio zei Orbán dat hij gezwicht is voor de druk van de massabetogingen. Orbán wilde dat Hongaarse internetters vanaf volgend jaar 50 cent per gebruikte gigabyte gingen betalen. En met die opbrengst wilde de regering gaten in de begroting opvullen. De Koninklijke Luchtmacht heeft moeite om jongeren te vinden die straaljager of helikopterpiloot willen worden. Van de 50 vliegers die Defensie dit jaar wil binnenhalen is nog niet de helft gevonden. Volgens Defensie denken jongeren vaak ten onrechte dat ze geen, geen kans maken om piloot te kunnen worden. loopt een campagne om jongeren enthousiast te maken. Het weer, de zon schijnt regelmatig. Het is warm voor de tijd van het jaar, 15 tot 20 graden. Morgen meer zon en dan is het nog iets warmer. Zo'n 21 graden kan het worden in het zuiden van het land. Vanaf zondag dan wordt het weer wat koeler met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journal.